uur. Patrick Holtkamp met het NOS-journaal. Consumenten die vlees eten dat vervuild is met een verboden antibioticum... lopen geen gezondheidsrisico's. Dat schrijft staatssecretaris Dijksma in een brief aan de Tweede Kamer. Dinsdag werd bekend dat een veevoerderproducent in Lopik de deuren tijdelijk moet sluiten... omdat het bedrijf het verboden antibioticum door het voer had gemengd. Vlees van kalveren en varkens die van het voer aten is in winkels in Nederland en andere Europese landen terechtgekomen. Hoge doses van het antibioticum zijn kankerverwekkend, maar volgens Dijksma hebben consumenten geen verhoogd gezondheidsrisico gelopen, omdat ze nooit zoveel kunnen hebben binnengekregen. Zo'n 2500 kalveren die van het verontreinigde voer hebben gegeten worden geruimd. Het dodelijke ebola-virus heeft zich verspreid naar Nigeria. Een besmette man uit Liberia reisde per vliegtuig naar Nigeria en overleed daar. Het is niet duidelijk hoe hij aan boord kon komen, want grensverkeer wordt streng gecontroleerd. Vlak na aankomst in Nigeria ging de 40-jarige man in quarantaine en overleed een paar dagen later in de stad Lagos. Die is met zo'n 14 miljoen inwoners de op één na grootste stad in Afrika. Het virus is in vier Afrikaanse landen opgedoken. Sierra Leone, Liberia, Guinea en nu dus ook in Nigeria. Honderden zijn eraan overleden. In Mali beginnen medewerkers van de VN vandaag met een onderzoek naar de vliegramp van afgelopen donderdag. Onder hen zijn ook Nederlandse experts. Een toestel van Air Algerie stortte in slecht weer met 116 mensen aan boord neer in de woestijn van Mali. Het was op weg van Burkina Faso naar Algerije. Alle passagiers zijn omgekomen. Het weer, veel bewolking en vooral in het noorden en noordwesten wat regen. Overdag zonnig, maar ook nog kans op buien. En het wordt 22 tot 25 graden.